Het besluit van president Trump om de Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië... heeft geleid tot het vertrek van nog een politicus. Deze week nam minister van Defensie Mattis al ontslag. Nu heeft ook de speciale Amerikaanse gezant voor de internationale coalitie tegen IS... Brad McGurk zijn vertrek aangekondigd. McGurk zei onlangs nog dat het roekeloos is om IS als verslagen te beschouwen. Daarom zou het onverstandig zijn de Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken. Bij nieuwe protesten van de zogenoemde gele hesjes in Parijs... zijn 65 mensen gearresteerd. Onder hen is een van de leiders, Eric Drouet. Het protest van zo'n 800 betogers verliep verder rustig. In de rest van Frankrijk waren ook acties van de gele hesjes... waaraan zo'n 66.000 mensen meededen. Politie in Arnhem heeft een man van 40 aangehouden... na de vondst van een lijk in een huis in de wijk Malburgen. Volgens Dagblad de Gelderlander heeft de man zijn twee zoons in huis aangevallen. Een jongen van 12 zou zijn doodgestoken. Zijn 15-jarige broer sloeg op de vlucht, achtervolgd door zijn vader, schrijft de krant. De man werd vrij snel opgemerkt en aangehouden. Politie wil het allemaal niet bevestigen. De moeder van de jongens zou in Duitsland wonen. Het aantal doden als gevolg van twee bomaanslagen in de Somalische hoofdstad Mogadishu is opgelopen tot 22. Er zijn zeker 20 gewonden. Kort na elkaar gingen bij een controlepost twee autobommen af. Terreurbeweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Er zouden twee verdachten zijn gearresteerd. Een frontale botsing tussen twee auto's in de buurt van Aken... heeft aan vier mensen het leven gekost. Drie van de doden zijn een moeder en haar kinderen van 16 en 17. Een auto werd bestuurd door de zoon... die als beginnend automobilist werd begeleid door zijn moeder. In de andere auto kwam een man van 21 om het leven... en raakte drie inzittenden zwaar gewond.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 ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Entertainment for you. Ik zit hier heel alleen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 Mijn medemensen kregen een pakketje. Met de kerstwens, vader komt toch gauw weer thuis. Ik kreeg het mijne niet, dat doet me veel verdriet. Niet welkom zijn in je eigen huis. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit het diepste van mijn hart Voor mij zullen hier geen kaarsen branden. Ik voel mij als een kerstboom zonder piek. Ik voel me zo alleen. Waar moet ik straks doorheen? In gedachten hoor ik kerstmuziek. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiend heb zit ik uit. Ik stoot gezin, maar dat had toch geen zin. Want jij viert nu kerstfeest met een ander. Misschien mag ik mijn kinderen nog wat geven. Wat geven uit de diepste van mijn hart. Vergeet was hij dan. Eenzame kerst. En dat allemaal van André Hazes. En dit is Band Aid. En 1984. Do they know? Uh, ja, it's Christmas time. Welkom bij het tweede uur. Entertainment voor u tot klok voor 7 uur. we let in and we banish it. steek een lichtje voor mij aan en laat het schijnen als een flonkerende ster. Die mij hoog vanuit de hemel de weg zal wijzen op mijn pad zo steil en ver. Steek een lichtje voor me aan laat het branden. Zodat ik deze kerst jouw warmte voel. Want zonder jouw licht, zonder jouw kracht en zonder jouw warmte mis ik het echte kerstgevoel. nu ook aan mij? Ik rij naar huis door de nacht. Niemand die daar gevoel van spijt. Wilden wij elkaar nu echt wel kwijt? Want een kerst zonder jou, dat is kerstfeest voor mij zo alleen. Waar ging je heen? Wat ik nu voel is de pijn. Ik wil weer bij jou kunnen zijn is je hier om me heen? Ben jij nu ook alleen? Ik staar voor me uit door het raam. Dan hoop ik je weer te zien staan. Sinds je wegging kan ik soms het leven niet meer aan. 手铐。 van spijt. Wilden wij elkaar nu echt wel kwijt? Want een kerst zonder jou is geen kerstfeest zonder jou om me heen. Waar ging je heen? Tino Martin en mijn eerste kerst zonder jou. En Entertainment Field, het klokjes van 7 uur. Wij wensen u een vrolijk kerstfeest. En dit is Mick Hugnall en Happy This Christmas. Year after year, life whizzing by his December. Now Christmas is here, tell me the things you remember. Let's forgive and forget all the things that we hope won't go wrong. People come together from all over the world. We're all coming together. Tell me, can you feel it? I hope you're happy this Christmas. the world, wondering where this is going. The people you love, the life you have seen, are we growing? Singing our favorite songs, so let's forgive and forget, and fill the world with happiness tonight come together from all over the world. we all together. Tell me, can you feel it? I hope you're happy this Christmas. Are you cheering for Christmas? river Mick Hucknall. Oftewel bekend van de groep Simply Red. En Happy This Christmas hier aan ZFM Entertainment for You. En dat op de 106.9, 104.5 op de kabel. En eh, ja, we gaan lekker verder met eh, een gouden ouwe van de Platters. En Please Come Home for Christmas. Won't you come home for Christmas, everyone will be there. When it's time, come home for Christmas, we'll have your favorite chair. When your heart starts reminiscing, things like kissing listening, you'll be missing on the tree decked with cotton snow. So if you come home for Christmas, oh, how the bells will ring as we gather in the chapel how by your side Nick en Simon. Een Santa's Party. Hier bij ZFM Entertainment for You. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment for You. Christmas time. te zwijmelen. Jackie Evanjo en Sunday at Christmas. Ooit gezongen door eh, Steve Wonder natuurlijk. We gaan lekker verder met uh, Here Comes Santa Claus van Andrew Sisters. Dus. Entertainer voor you tot de klokjes van 6 uur. Uh, eh, 6 uur, 7 uur. <laughs> here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeer are pulling on the rein. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right with toys for the boys and girls again. loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with the Christmas cheer, cause Santa Claus comes tonight, tonight. Santa Claus comes tonight, stand by. Listen to the bells and chimes. Here comes Santa Claus. Wij wensen u een vrolijk kerstfeest. alle tijden. Eigenlijk gaat hij nooit vervelen. Ieder jaar komt hij weer terug. Wem! Terwijl George Michael en Last Christmas. Hier bij CFM op die 106.9, 104.5. En dat allemaal op de kabel. En natuurlijk ook, eh, ja, vanaf de tolweg Tina. a Entertainment for you. Tot de klokjes is van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen, goedenavond. Als u heeft gegeten. Ja, dat het u wel mogen bekomen. We hebben ook weer verzoekjes verzameld. Deze is van Michel Pauls. Die vraagt hem aan voor iedereen die zit te luisteren. En eh, ja, die wilde horen deze. Django Wagner. En ik kom naar huis met kerstmis. Is dan aangevraagd door Mise Pauls. Django Wagner en ik kom naar huis met kerstmis. Ik heb ook nog een eh, volgend verzoekje. Eigenlijk is dat eh, geen kerstplaatje. Ja, die is aangevraagd door eh, Patrick van Dam. Patrick, ook een hele goede avond. Jij wilde een, een lekkere gouden ouwe horen van Frank Sinatra en Let Me Try Again. Ja, hij past er wel tussen in ieder geval, dat wel. I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self deceiving to walk away from someone who means everything in life learned and I've come back to stay. Let me try again. Let me try again. Think of all we had before. Let me try. me or I'll die. Please let me try again. I was such a fool to doubt you. To try to go it all alone there's no sense to life without you. Now all I do is just exist and think about the chance I've missed. To beg is not an easy task, but pride is such a foolish mask. Let me try again. me try again. Think of all we had before. Let me try forgive me or oh, I'll die. Please let me try again. Ja, heerlijk nummer. Ja, er zit alleen een eh, klein tikje in hoor ik, maar goed. Blijft een mooi nummer.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 time to rejoice in the good that we see. dream, a time to Geweldig is Je hoort ieder jaar weer voorbij komen natuurlijk. Heerlijke nummers. Cliff Richard en Mistletoe and Wine. Aangevraagd door Federico. Dit is Mut. Dat is ook zo eentje. Lekker de gouden ouwe. Gaat nooit vervelen. En Lonely This Christmas. house that's not a home. Trying to imagine a Christmas all alone. That's where I'll be since you left me. My tears could as I look around, and the only things I see are oh, emptiness and loneliness.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 Merry Christmas, darling, wherever you are. Zo is dat. En ik neem je mee eventjes naar Kroatië. Mišo Kovac en Ako Meostavi. te tješi vino Samo jednom ljubav pokuca na vrata Da ti pruži snove i ljepotu Da ti stavi okove o zlata Jednom u životu Michel Kovacs en Akome Ostavies. En ja, we gaan langzaam weer naar de, de, klokken van 7 uur. Mijn tijd zit er weer op. Althans, hier in de studio natuurlijk. Nou, Mike die staat al te popelen. Je komt er ook aan met de, eh, de Europese eh, top 40. De Euro Breakdown. Bij deze zou ik in ieder geval zeggen, ja, hele fijne dagen. Voor iedereen. Mij hoort u in ieder geval 29 december weer. Oftewel, de dag voor oude jaar. In het licht zo helder schijn brengen ons samen. En ieder jaar weer tot een Ik zou zeggen, niet te veel drinken. Veel eten wel. De tijd van stil cadeaus en wijn. Ik zou zeggen, tot 29 december. Bye bye, zwaai zwaai. Groetjes, hoi. Langs de winter voel je de warmte om je heen, dus kom maar binnen. Eindelijk het rijk voor ons alleen, jij zult niet merken hoe koud het buiten is. Ik zal je laten voelen dat het kerstmis is. Vrolijk kerstfeest, de mooiste tijd is aangebroken ieders gezicht een glimlach over kerstmis. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...